om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. En daarvoor moet de uitstoot van kolencentrales omlaag. ING, die de belofte ook ondertekende, investeert van de Nederlandse financiële instellingen het meest in steenkoolcentrales. Daarna volgen ABP, Nationale Nederlanden en PGGM. Het blijkt uit onderzoek van onder meer Greenpeace. In de reactie zegt ING dat het de grootste financiële instelling van Nederland is en dat het daardoor dus bovenaan de lijst staat. Het bedrijf zegt ook het meest te investeren in hernieuwbare energie. In Berkel en Roderijs is een man opgepakt die tientallen auto's heeft beschadigd. In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte hij van zeker 64 auto's de ruitenwissers af en trapte hij tegen spiegels. Waarom is onbekend. Een buurtbewoner in Berkel en Roderijs maakte duidelijke beelden van de dader en zette die op internet. Daarop heeft de man zichzelf aangegeven bij de politie. En in Hongkong zijn weer honderdduizenden mensen op straat... die demonstreren voor meer vrijheid en democratie. Voor het eerst in maanden gebeurt dat met toestemming van de autoriteiten. Er staan wel langs de route veel agenten van de oproerpolitie. Voorafgaand aan het protest zijn elf mensen opgepakt. De politie nam onder meer messen in beslag, een semi-automatisch pistool, vuurwerk en kogels. Morgen is het een half jaar geleden dat het massale protest in Hongkong begon. Sinds juni zijn er ruim 900 demonstraties geweest tegen de invloed van China. Sindsdien zijn bijna 6000 mensen opgepakt. Het weer, af en toe zon, een enkele bui en het is ongeveer 10 graden. Vanavond meer wind, stormachtig aan zee en buien. Morgen ook veel buien, soms met onweer. Er is weer veel wind en het wordt een graad of 9.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 Baby, I never knew love till you came along. Casanova, I am not your Casanova. Me and Romeo oh, have never been friends. Can't you see how much I love you? going see your Can I see it through your summertime time again.